keer met mij. Maak me gek en blij. Dansen is gezond, draai je heupen rond, was een droom van mij. Dans een keer met mij, maak me gek en blij. Alles draait zo goed